Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij een aanslag, dat meldde Belgische media. Volgens onbevestigde berichten is een van de slachtoffers de imam van de moskee. Aan het begin van de avond zouden er molotovcocktails naar de Shiïtische moskee in de wijk Anderlecht zijn gegooid. Er waren toen ongeveer tien mensen in de moskee. De Belgische politie heeft een verdachte aangehouden. Nederlandse politietrainers gaan in een groot deel van de Afghaanse provincie Kunduz agenten opleiden. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Nu zijn de politietrainers alleen in de stad Kunduz en het gelijknamige district actief. De Tweede Kamer ging vorig jaar akkoord met politietrainingen in de hele provincie Kunduz. Het kabinet hoeft daarom de uitbreiding van het werkgebied niet aan de Kamer voor te leggen. De algehele veiligheidssituatie in de provincie is volgens het kabinet het afgelopen jaar verbeterd. Het aantal geweldsincidenten is substantieel gedaald en sinds augustus vorig jaar zijn er in Kunduz geen zelfmoordaanslagen meer geweest. Staat in de brief, wel is er volgens het kabinet nog steeds een voedingsbodem voor instabiliteit. In Florence in Italië is mogelijk een werk van Leonardo da Vinci ontdekt. Onderzoekers vonden in het Palazzo Vecchio een verborgen muur met verfsporen. Het zou kunnen gaan om een wandschildering van de slag bij Anghiari, waaraan da Vinci werkte in 1503. De verfsporen bevatten kleuren die hij gebruikte voor de Mona Lisa. Da Vinci maakte het werk niet af. Later werd de muur overgeschilderd door een andere Italiaanse meester, Giorgio Vasari. Deskundigen proberen nu na te gaan wat er nog over is van Da Vinci's schildering. Middenvelder Brad Holman vertrekt aan het eind van het seizoen bij AZ. Hij gaat voetballen bij Aston Villa, dat 15e staat in de Engelse Premier League. De 27-jarige Australiër speelt al bijna 10 jaar in Nederland en is bezig aan zijn vierde seizoen bij AZ. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af, daardoor krijgt de club het Alkmaar geen geld voor hem. Het weer, vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen op veel plaatsen eerst grijs en nevelig, later hier en daar zon. Het 12 tot 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch.